Jobboot met het NOS Journaal. De vier grote steden kort weer zelf beslissen hoe ze hun openbaar vervoer regelen. De Tweede Kamer wil de verplichte aanbesteding van het OV in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht terugdraaien. Volgens SP, GroenLinks, D66 en PvdA kunnen lokale overheden prima zelf bepalen hoe ze het OV in hun stad willen regelen. VVD en ook CDA verzetten zich fel tegen de initiatiefwet. Ze zijn ervan overtuigd dat verplichte aanbesteding juist leidt tot beter en goedkoper openbaar vervoer. De plannen uit het vijfpartijenakkoord voldoen aan de 3%-norm. Dat zegt het Centraal Planbureau op basis van een doorrekening. Volgens het CPB komt het tekort volgend jaar uit op 2,9%. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het in april eens over maatregelen om te bezuinigen. Doel daarvan was onder meer onder de 3% te komen zoals de Europese Commissie voorschrijft. Veel partijen streven naar begrotingsevenwicht in 2017. Maar daarvoor moet nog wel extra worden bezuinigd tot een bedrag van 25 miljard euro. De veiligheid op kleine ponten moet worden vergroot. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat er minimale veiligheidseisen komen voor voet- en fietsveren. De raad komt met deze aanbeveling naar aanleiding van een aanvaring tussen een veerpont en een motorvrachtschip bij Rijswijk eind januari. Dagelijks maken 25.000 mensen gebruik van de 200 veerponten die Nederland telt. Iedere gemeente hanteert nu eigen veiligheidseisen voor deze vorm van openbaar vervoer en dat moet anders, vindt de onderzoeksraad. Bij een camping in Biddinghuizen in Flevoland zijn vannacht vijf auto's in brand gevlogen. Het zou om een wraakactie gaan voor het verlies van het Nederlands elftal in de EK-wedstrijd tegen Duitsland. Op camerabeelden is te zien hoe vannacht een aantal mannen drie auto's met een Duits kenteken in brand staken. Daarna volgde een steekvlam die ervoor zorgde dat twee Nederlandse auto's ook in brand vlogen. De daders sloegen op de vlucht, ze waren niet te herkennen op de beelden. Het weer afwisselend zon en stapelwolken. Het is vanmiddag 16 graden in het noorden, 20 graden in het zuiden. Morgen geregeld buien, wel iets hogere temperaturen. Dit, Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigd de snelheidscontroles op de A5 tussen Hoofddorp en Zwanenburg en op de A12 tussen Utrecht en Arnhem.